Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De migranten die gisteravond in de haven van Calais aan boord van een veerboot wisten te komen... hebben waarschijnlijk hulp gekregen van mensensmokkelaars. Volgens de havendirecteur zijn de migranten via een voetgangersbrug voor personeel... de beveiligde haven binnengekomen en is die operatie door mensensmokkelaars voorbereid. Zo'n 50 migranten wisten gisteravond bij hoogwater... met een onderhoudsladder aan boord van de DFDS-ferry te komen. Waarschijnlijk omdat ze naar Engeland wilden. Ze klommen daarna in de schoorsteen. De Franse politie heeft 44 mensen opgepakt. De Hongaarse premier Orbán richt zijn pijlen in zijn Europese verkiezingscampagne op eurocommissaris Timmermans. In Hongarije komen posters te hangen waarop Timmermans staat samen met George Soros, een Amerikaanse miljardair van Hongaarse afkomst. Orbán zegt in de Duitse krant Welt am Sonntag dat hij boos is op de bureaucraten uit Brussel... omdat die volgens hem Hongarije de wet willen voorschrijven. Soros is al langer een doelwit van Orbán. Timmermans komt daar nu bij omdat hij een van de belangrijkste kandidaten is... om commissievoorzitter Juncker op te volgen. FC Groningen heeft zijn opmars in de eredivisie voortgezet. De 3-2 thuiszegen op VVV Venlo was al de vijfde zegen in de laatste zeven duels. Groningen staat nu op de achtste plaats. Heerenveen tegen Willem II eindigde in 4-2. De wielerkoers Kuurne-Brussel-Kuurne is gewonnen door Bob Jongels. De Luxemburger sprong op 16 kilometer weg uit een kopgroep... en bleef uiteindelijk een jagend uitgedund peloton voor. De Brit Owen Doel werd tweede, Nicky Terpstra derde. Kirsten Wild heeft op het WK baanwielrennen brons gehaald op de puntenkoers. Ze werd in Polen dankzij een sterke slotsprint derde met 26 punten. De wereldtitel ging met 29 punten naar de Australische Alexandra Manley. Beeld had bij de WK al goud veroverd op het Omnium en de Madison. Op het onderdeel Scratch won ze zilver.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 Mordiendo mis labios, verás que nadie más está en mi camino. I'm not over you. internet. www.zfmzandvoort.nl Took an yeah. island, fled the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand she it. Love bitches undercover.